Twee uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Hulporganisatie SOS International gaat in samenwerking met Nederlandse reisverzekeraars... zelfstandige reizigers die vastzitten in Sri Lanka terughalen. De komende dagen worden reizigers die contact op hebben genomen... met de alarmcentrale van hun reisverzekering op bestaande lijnvluchten geboekt. De kosten die verzekerde reizigers voor hun terugreis maken worden vergoed. Een 35-jarige man heeft in Cyprus bekend dat hij vijf vrouwen en twee meisjes heeft vermoord. Het is een Grieks-Cypriotische legerofficier, zo de media in het land. De meisjes van zes en acht zijn de kinderen van twee van de vrouwen. Twee stoffelijke overschotten werden vorige week gevonden in een verlaten mijnschacht. Ze zouden er al meer dan een jaar liggen. Volgens Cypriotische media heeft de man de vrouwen ontmoet via datingsites. Onderzocht wordt of hij nog meer doden op zijn geweten heeft. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen zijn bijna 2900 mensen onderscheiden. Onder hen zijn bekende Nederlanders, zoals Umberto Tan, Gerard Spong en scheidsrechter Björn Kuipers. De meeste lintjes zijn voor Nederlanders die worden onderscheiden voor hun vrijwilligerswerk. Nog altijd krijgen vrouwen minder vaak een lintje dan mannen. Vrouwen werden dit jaar ruim duizend keer onderscheiden, mannen bijna 1900 keer. De man die gisteren met een auto tegen de pui van het stadhuis van Harderwijk reed... had persoonlijke problemen, meldt de politie. Hij had niet de intentie om anderen iets aan te doen. Nadat hij tegen het stadhuis was gereden, ging de man van 32 er vandoor. Maar mede dankzij foto's van getuigen wist de politie al snel wie die was. Een familielid van de man belde de politie... waarna die kon worden opgepakt in een woning in Harderwijk. Na het incident werd het stadhuis uit voorzorg ontruimd... mede omdat er een sterke benzine- en gaslucht te ruiken was. Het weer. Meest droog met af en toe zon. Later vanmiddag en vanavond kan vooral in het zuidwesten een bui vallen.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 Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel. Daar staat 3 kilometer file.